Vijf uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Auto's vertrokken met de stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Ze worden naar de corporaal van Oudheusden-kazerne in Hilversum gebracht... waar ze nader worden onderzocht door forensische experts. Een vliegtuig met de stoffelijke resten uit Oost-Oekraïne landde rond kort voor vier in Eindhoven. Daar werd eerst een ceremonie gehouden. Nu worden de vijf kisten dus met rouwauto's naar Hilversum gebracht over de afgesloten snelwegen A2 en A27. De voormalige Sovjetleider Mikhail Gorbachev heeft harde kritiek geuit op de westerse sancties tegen Rusland vanwege de crisis in Oekraïne. Het Westen zet met de maatregelen alle vooruitgang van de afgelopen 25 jaar op het spel, zei Gorbachev. Hij vindt dat het Westen de zwakte van Rusland na de val van het communisme heeft uitgebuit, zei hij in Berlijn, waar de val van de muur wordt herdacht, morgen precies 25 jaar geleden. Gorbachev wordt gezien als de staatsman die de weg vrijmaakte voor de vreedzame beëindiging van de Koude Oorlog. Bij de Koentunnel zijn vanochtend tot drie keer toe auto's tegen een gesloten slagboom gereden, meldt de Verkeersinformatiedienst. Die slagboom geeft aan dat de toerit naar de wisselstrook gesloten is voor het verkeer vanaf de A8 vanuit Zaanstad. Maar niet alle automobilisten lijken dat te begrijpen. Rond half tien ramde de eerste auto de slagboom op het knooppunt Koenplein. Terwijl de bestuurder op hulp stond te wachten, reed voor zijn ogen een tweede auto tegen de slagboom. Ruim een uur later was het weer raak. Naar schatting wordt de slagboom wekelijks zeker één keer kapot gereden. Het weer, steeds meer bewolking, maar vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en af en toe zon. Vooral in de middag en avond plaatselijk kans op lichte regen.